ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer worden gedaan voor de veiligheid van LHBTI-asielzoekers in de opvang. Dat vindt Belangenclub COC. Meer dan de helft van de LHBTI'ers die zij hierover spraken... gaf aan dat ze zich niet veilig voelen. Ze vertellen over schelden, pesten en bedreiging. En die intimidatie komt van meerdere kanten, zegt het COC. Dat zijn eh, vooral eh, mede-asielzoekers... Eh, maar soms zelfs COA, mensen van de opvang... en soms zelfs mensen uit de omgeving. En daarom moet er iets gebeuren, zeggen zij. We willen dat er op elke COA-locatie aparte kamers of units zijn... voor LGBT+ plus asielzoekers... en dat er op elke locatie contact contactpersonen voor die eh, asielzoekers zijn. Vier op de vijf LHBTI-asielzoekers zegt dat ze niet altijd open zijn over hun identiteit en seksuele voorkeuren... omdat ze zich onveilig voelen. De politie heeft iemand opgepakt voor de dood van een vrouw van 78 in Bunschoten. Zij werd in juni zwaargewond gevonden in haar huis en overleed een paar dagen later. De verdachte zat in het buitenland. Waar precies wil de politie niet zeggen. Hij zal later aan Nederland worden uitgeleverd. Het leger van Oekraïne zegt dat ze een Russische fabriek hebben aangevallen. Dat zouden ze hebben gedaan met lange afstandsraketten... die zijn geleverd door Frankrijk en Groot-Brittannië. Oekraïne noemt de aanval erg belangrijk... omdat de fabriek essentieel was voor de oorlogsinspanningen van Moskou. En PSV heeft met een monsterscore de kampioen van Italië verslagen in de Champions League. In Eindhoven werd het gisteravond 6-2 tegen Napoli. Verdediger Salah kon het na afloop eigenlijk nog niet helemaal geloven. Ik uh, stond soms ook op het veld van... Eh, ik zat ook te genieten als een supporter Dit zijn de avonden waarvoor je leeft als voetballer. Sinds ik eh, jong ben droom ik hiervan. En dat je nu op het podium mag staan en zo'n overwinning mag boeken is prachtig. Maar ook geen lelijke goals, hè? Nee, niet normaal. Het waren echt hele mooie doelpunten. Ja, ja, ja, zeker. Vanavond is Ajax aan de beurt in de Champions League. De ploeg van John Heitinga neemt het in Londen op tegen Chelsea. En het weer nog. Een prima herfstdagje met wolken en af en toe een buitje. Maar er zijn ook opklaringen met zon bij een graad of 15. Nou, geniet er maar van, want morgen krijgen we de volle lading.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 Ah, come on, yeah. I ah, come on, yeah. listen My heart's just a prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiven. Say Yeah, yeah Cause every time you leave me I'm sad do. Scabadoo, just keep your head together.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 In de hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. De politie heeft afgelopen nacht in Arnhem drie mannen op heterdaad betrapt bij een ramkraak op een juwelier. De daders hadden het rolluik van de winkel kapot gereden met een bestelbus. Toen de politie arriveerde waren ze nog bezig de juwelier leeg te halen. De mannen zitten voorlopig vast. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af met af en toe een bui. Het wordt een graad of 15. Dit is ZFM.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 So we in our destiny, just to run the show. You never knew that we had such flows. Mystique making money, so we're making mad dough. If you never know better yet to know. So we in our destiny, just to run the show.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 Goedemorgen.